Dielke Teerstra met het NOS Journaal. De partijraad van de SP staat achter Emiel Rommer. Op het partijcongres in Amersfoort kreeg Rommer van de raad een daverend applaus. De SP-leider kreeg onlangs veel kritiek op zijn optreden tijdens de algemene beschouwingen... toen hij de indruk wekte dat hij zijn cijfers niet op orde had. In een toespraak zei Rommer vandaag dat veel politici zich achter cijfers verschuilen... omdat dat veel makkelijker is dan praten over echte problemen, zoals armoede onder kinderen... Eerder deze week sprak de Tweede Kamerfractie van de SP al zijn steun uit voor Roemer. In Japan zijn zeker zeven mensen bedolven onder de as na een vulkaanuitbarsting. Van hen is sinds de eruptie niets meer vernomen. Er is één dode gemeld en enkele tientallen mensen raakten gewond. De vulkaan Ontake, op zo'n 200 kilometer ten westen van Tokio, barstte vanochtend uit. In een gebied van ruim drie kilometer rondom de vulkaan is as terechtgekomen. Op tv-beelden is geen lava te zien. Zo'n 40 mensen zitten vast in berghutten. Onder hen is ook een aantal gewonden. Het vliegverkeer is omgeleid. Maleisië wil dat de VN een vredesmacht stuurt naar het rampgebied van vlucht MH17 in Oost-Oekraïne. Volgens de Maleisische minister van Verkeer houdt de Oekraïnse regering zich niet aan de afspraak dat het veiliger zou worden op de rampplek, waar nog steeds spullen en stoffelijke resten van passagiers liggen. De Maleisiërs hebben een onderzoeksteam in Oekraïne klaarstaan dat niet aan het werk kan. In Nice in Zuid-Frankrijk is een stille tocht gehouden voor de Fransman Hervé Gourdel. Gourdel werd woensdag in Algerije onthoofd door moslimterroristen. Een paar dagen daarvoor was hij tijdens een wandeling ontvoerd door de groep... die banden heeft met het jihadleger van Islamitische Staat. Ruim 3000 mensen liepen mee in de tocht in Gourdels woonplaats Nice. Ze droegen foto's van de man en witte rozen bij zich. Het weer nog vanavond en vannacht opklaringen, maar komt ook al wat sluierbewolking voor.